Jobboot met het NOS Journaal. De Duitse luchtvaartmaatschappij heeft grondpersoneel een CAO bereikt. De 33.000 werknemers krijgen een eenmalige uitkering van 2250 euro... en de komende twee jaar loonsverhogingen van 2,2 procent. De vakbond voor het cabinepersoneel onderhandelt komende week met Lufthansa over een nieuwe CAO. Begin november werd bij de Duitse luchtvaartmaatschappij een week lang gestaakt. Reisorganisaties merken dat minder mensen stedentrips boeken naar grote Europese steden. Veel mensen willen van hun stedentrip af en kiezen een andere bestemming, zegt de ANWB. Vooral naar Parijs en Brussel worden minder reisjes geboekt na de aanslagen daar. Maar ook in andere grote steden komen minder toeristen. De ANWB denkt dat het tijdelijk is. Na een tijdje verdwijnt het onveilige gevoel en kiezen mensen weer een stedentrip. Landen als Tunesië en Egypte worden al langer gemeden door Nederlandse toeristen. Marktplaats heeft een advertentie verwijderd waarin spullen van de vliegramp MH17 worden aangeboden. Het gaat om een zogenaamde wanddecoratie met onder meer een klein stukje van de romp van het vliegtuig en spullen die aangetroffen zijn op de plek in Oost-Oekraïne waar het toestel is neergestort. De woordvoerder van Marktplaats noemt de advertentie aanstootgevend. Advertenties waarin goederen worden aangeboden die een link hebben met een ramp... of met zaken met een maatschappelijke impact, worden door Marktplaats geweerd. Het is de eerste keer dat mensen geld proberen te verdienen aan spullen... die met een vliegramp te maken hebben. Het jacht dat gisteren zonk op het IJsselmeer is geborgen, dat meldt de politie. Van de opvarenden ontbreekt ieder spoor. Het is vrijwel zeker dat ze om het leven zijn gekomen. De politie gaat ervan uit dat ze overvaren zijn en heeft een vermoeden welk schip daarbij betrokken is. Gisteravond verdween het jacht van de radar en werd een grote zoekactie gestart. Vanmorgen werd de zoekactie hervat, waarbij duikers en sonarapparatuur zijn ingezet. Het weer vanuit het zuidwesten toenemende bewolking en buien. Ook gaat het harder waaien. Aan zee enige tijd stormachtig. Morgen zacht, het wordt dan ongeveer 11 graden, maar opnieuw een stevige wind. Aan het eind van de middag stormachtig, met in het noorden zware windstoten tot boven de 100 km per uur. Dit was het NOS Journaal. Day by Day. En dus eigenlijk is een hele rare versie. Tijd, want deze is nooit single verschenen. Hij is, eh, hij is aangepakt en eh, opgepimpt en afgepoetst. En ja, heel soms gebeurt dat. En ik kan ertussen staan. Ik denk, nou, ik draai hem gewoon eventjes. Dat geldt eh, niet voor het volgende nummer. Dat is echt het originele monogeluid. You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know. I can really shake them down. Ja, dat gaat hartstikke lekker natuurlijk. <laughs> en zo hoort dat ook. Ik heb, uh, ik heb nog een verzoekje staan eigenlijk. En uh, ehm, daar gaat ook eh, richting eh, ja, het, het SSC in, in, Duinwijk, Park Duinwijk. In Zandvoort. Dat is een, een, een groep bewoners die hebben gewoon... ja, die baalden er een beetje van dat er dus dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. Zoals insluipers en mensen die aan auto's gaan zitten morren en weet ik veel wat. Dus die mensen hebben een, een hand in eigen boezem gestoken. En met elkaar een, eh, een WhatsApp opgegroeid. Ja, een, noemen ze WhatsApp groepen opgericht. En waarbij ze elkaar kunnen waarschuwen. En het heeft eh, de eerste vruchten. Eh, die hebben ze er al van kunnen plukken. In ieder geval, jullie zijn goed bezig. En deze gaat in ieder geval speciaal eentje naar. het, ja, wat is het? Het is. Het, het, hoofd, nou, het hoofd, het hoofd is er aan. Die coördinator, in ieder geval, Marian, deze is voor jou. to me. van Edwin Starr. Een nummer met een heleboel, eh, een heleboel lawaai erin. En ja, het, is, eh, het hoort er wel gewoon bij. En deze was speciaal even opgedragen voor eh, het actieve groepje mensen in Park Duinwijk in Zandvoort. Do you believe that? Oh, that's great. That sounds terrific. Thank you. we don't need What's Going On. En eh, je maakt het allemaal mee. ZFM. Ik krijg eh, nog geregeld verzoekjes. Ik krijg ook geregeld berichtjes van eh, dat het internet eruit ligt. Maar ik zeg blijven proberen, blijven proberen. Dat is het enige wat je kunt doen. En dat doe ik ook. wat stevige sol, dat maakt toch niks uit. Want sol is sol en als er sol op staat is het sol. Tenminste, dat denk ik. Ik zou zeggen, schrijf er een brief over. En uh, Maria zal hem wel ontvangen, denk ik. Last night, as I got home, about a half past ten. There was the woman I thought I knew, in the arms of another man. I kept my cool. fool, I ain't no fool. Let me tell you what happened then. I packed some clothes and I walked out, and I ain't going back again. So take a letter, Maria. Address it to my wife. Say I won't be coming home. Gotta start a new life. take a letter, Maria. Address it to my wife. Send a copy to my lawyer. Gotta stop a near life. You've been many things, but most of all, a good secretary to me. And it's times like this I feel you've always been close to me. said to my wife, say I won't be coming home. Gotta start a new life. We'll take a letter, Maria. Address her to my wife. Send a copy to my lawyer. Gotta have a new life. What a man loves a woman. It's hard to understand, but she would find more pleasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? Well, take a letter, Maria. Address it to my wife. Say I will be coming home. Now Got a new life. said to my send a to my lawyer. Gotta have a new take a letter. Maria a letter, Maria, Graves. Ook een hele bekende naam natuurlijk. En eh, je hebt ook van die nummers die, eh, die in de stoltijd uh, ontstaan ze dan. En dan veel later, dan hoor je weer een andere uitvoering. Maar dat geeft toch wel aan dat bepaalde nummers gewoon tijdloos zijn. swing low, oh, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, oh, sweet chariot. Coming for to carry me home. Right now, swing low, oh, sweet chariot. I saw a band of angels coming after me. That's when I told them, swing low, sweet chariot. Some Sam Cooke met Swing Low Sweet Chariot. Dat ken je natuurlijk ook later van Eric Clapton en nog vele anderen. En we gaan van Sam Cooke gaan we naar eh, Smokey Robinson. Ik denk dat dat wel een, eh, wel een strak plan is. Er, eh, zijn de nodige storingen wat internet betreft. Ziggo, kabel, radio, die schijnt er ook uit te liggen bij sommige mensen. Heel erg spijtig. En ja, gelukkig hebben we de ether nog. En ik hoop ook dat het signaal via de kabelkrant nog te volgen is. En eh, zo niet, dan, eh, dan heb ik vanavond eh, ja, voor mezelf toch een, echt een one-man show gehad. Want dan ben ik de <laughs> enige die naar de muziek heeft geluisterd. Maar dat zal toch wel meevallen, denk ik. Eh, Solomon Burke. Everybody needs somebody. Later ook eh, van de Blues Brothers natuurlijk. Jongen, jongen, jongen. Wij schieten alweer eh, weer lekker op. En, We gaan nog eens even naar de spinners. De Band Man. at club outside of town. I was so surprised, I was hypnotized by the sound. face and debonair for Double Singers. I'll Take You There. En eh, nou ja, goed. Eh, we uh, eventjes aan het kijken geweest hier. En eh, ja, via de we hebben nog wel te ontvangen. via de kabelkrant, kanaal 40 van uw tv. Zijn we luid en duidelijk te horen. Het is alleen de internetstream die er af en toe uit ligt. In Canada zijn ze zover dat ze zeggen... we hebben twee browsers openstaan. Eén voor het beeld en één voor het geluid. En ja, ik vind het, ik vind het helemaal geweldig. De inventiviteit, de, de interactiviteit de handigheid <laughs> van sommige mensen om, om toch eh, het geluid en het beeld eh, te volgen van ZFM. Dat ze er zoveel moeite voor doen. Dat, eh, nou ja, goed, daar doen we het gewoon voor. En voor die mensen speciaal, die, die dus, ja... Die dus gewoon met twee browsers zitten te kijken en te luisteren naar ZFM heb ik het volgende nummer. Supremes. En eh, je hoort het allemaal bij eh, de Soul Train van, uh, van ZFM. Ik draai er nog even eentje van de Stylistics. Deze zaterdag, natte zaterdagavond. Het is bijna kwart voor tien. sister who looked just fine. Instead of being my deliverance, she had a strange resemblance to a cat named Frankenstein. Here another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I swinging. Two chicks on my arm. Oh, yeah. Listen to me, huh? It's hard on a fella when he don't know his way around. If I don't find me a honey to help me spend my money, I'm gonna have to blow this town. Here it's another sad Another Saturday Night. Ja, dat kun je wel zeggen, hè? Hm. Alleen ik, eh, in die tijd, eh, ik heb even snel even nagekeken natuurlijk. Is het, eh, het weer was in ieder geval beter. En het begon nog net niet te sneeuwen. Hm. Nou ja, goed. Hey, we gaan de laatste 10 minuten in van eh, de Soul Train. En dan zit het er alweer op. Dan nou, hebben we drie uurtjes Soul gedraaid. En ik vind persoonlijk nog te kort. Dus ja, wie weet doen we als een keer een, eh, de Nacht van de Soul. Als animo is. En uh, dat kun je natuurlijk laten weten. even via Facebook. En desnoods stuur je gewoon even een mailtje naar ZFM. Dat kan ook. Ga even naar de pagina toe. www.zfmzandvoort.nl En daar vind je alle gegevens. Ook over suggesties, eventueel klachten. Nou ja, klachten. Wel lieve klachten dan, hè? Ja, en nou dan verwacht je eigenlijk dat er iemand zou zeggen van... What you say? Dat zal Ray Charleston zijn, maar... de onbekende oorzaak heeft hij verstek laten gaan. Ik, eh, ik stuur hem wel even een mailtje, want eh, dit kan natuurlijk niet. Het is eh, een miracle als die wel eens een keer op tijd is. Maar goed, over de miracles gesproken. Gaan we gewoon mee verder. Yeah! You really got hold on me. thank you de laatste vijf minuutjes weer in van eh, de Soul Train. En dan zit het er alweer op. We hebben drie uur lang Soul gedraaid. En ondanks eh, de lichte storing die er is eh, bij de kabelmaatschappij... zijn er toch een heleboel mensen die toch hebben kunnen luisteren. En dat vind ik echt prettig. Ik zou zeggen, de volgende keer zet je recorder aan. Je digitale recorder van Ziggo. Zet hem op kanaal 40. En dan kun je altijd nog een keer terugluisteren. En anders via de website van ZFM Zandvoort. Zandvoort.nl is het aan. En dan kun je eventjes de datum selecteren. En dan moet je even schuiven met de tijdbalk. Ik gooi er nog even eentje in, Jonas. Wat denk jij? nog eentje doen? Ja, zeg. Ik heb er nog eentje van de Persuasions. Ken je die? Ik niet veel, maar... Ah, Oké, nou, daar komt die. All aboard, get on board. All aboard, get on board. There's a train coming somewhere down the track. The people that ain't ready better step in back. This train has been running since time began. It's running on the love of your fellow man. All aboard. All aboard. You better get on board. All aboard. All aboard. Child, you better get on board. People get ready. There's a train a coming. You don't need no baggage. Just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket, you just thank the Lord. All aboard, All aboard. child, you better get on board. All aboard, Lord, you better get on board. People get ready, the train is going to Jordan. It's picking up passengers coast to coast. Faith is the key. It opens the doors for boarding. You don't need no ticket. You just thank the Lord. I believe. I, truly believe that one day the world will be full of love. I truly believe. believe. There ain't no room this sinner, one who would hurt all mankind just to save his own. We should have pity on those, cause their chances grow thinner. There's no hiding a place amongst the kingdom's throne. All aboard, all aboard child, you better get on board. dan komt het moment dat ik zeg van het zit er weer op. En dat is nu. De laatste seconde die richting eh, de klok gaan van 10 uur. Worden gevuld met de muziek van uh, Isaac Hayes, Team of Shaft. Fijn dat jullie geluisterd hebben. Dit was eh, de Soul Train van ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. ja, ik denk dat we al een beetje bekend zijn hier in Zandvoort, of niet? Onderhand wel, hè? <laughs> Oké, okay. graag tot de volgende keer. En eh, wij eh, we gaan elkaar zeker weer spreken met eh, wat voor programma dan ook.